Ek met het NOS-journaal. D66 maakt morgen bekend wie de nieuwe staatssecretaris van Financiën wordt, zegt beoogd premier Jette. Hij heeft een vervanger gevonden voor Nathalie van Berkel, die zich heeft teruggetrokken vanwege onjuistheden in haar cv. Ook vertrok ze daarna uit de Tweede Kamer. Jette wil verder nog niets zeggen over de nieuwe kandidaat. Om het cellentekort aan te pakken wil de dienst justitiële inrichtingen nog dit jaar een drijvende gevangenis openen. Het gaat om een gevangenisboot met plaats voor zo'n 200 gedetineerden. In het verleden waren er al biasboten, maar die waren toen geen succes, zegt nieuwsuurverslaggever Mickey van Mieghem. Toen waren het voornamelijk voor uitgeprocedeerde eh, asielzoekers. Eh, mensen die illegaal in Nederland verbleven. Die werden daar vastgezet op die boten. Die waren erg berucht. Er was veel kritiek eh, van mensenrechtenorganisaties. Uiteindelijk ook van de Europese inspectie die advies heeft gegeven om het, ja, om het te sluiten. Er is nog geen gemeente gevonden waar de baaiensboot mag liggen. Het MST-ziekenhuis in Enschede gaat experimenteren met placebo-operaties, meldt Nieuwsuur gaat om patiënten met een afgeknelde darmslagader. De ene groep krijgt een echte operatie, de andere groep een nep-ingreep. Het experiment in Enschede moet uitwijzen of opereren bij zulke klachten wel zin heeft. Wie de Mount Everest wil beklimmen moet binnenkort eerst een andere berg van minimaal 7000 meter hebben beklommen. Bergbeklimmer Wilco van Rooyen begrijpt de maatregel van de overheid van Nepal wel want je moet weten wat je doet. dat leer je alleen maar met schade en schande door uiteindelijk, ja, ik zeg wel eens van de heuvel te beginnen en uiteindelijk stapje voor stapje hoger op te komen met als laatste eh, grote uitdaging dan misschien de allerhoogste berg van de wereld.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 Every road still leads me back to you. that I wanna live. It's my life. I can do just what I feel. It's my life. No one can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what I'm doing, I'm doing for you now.